voor spoedige start. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS volgend jaar met meer dan 3% verwacht het Centraal Planbureau. In de ramingen gaat het CPB er ook vanuit dat de werkloosheid verder daalt naar het laagste niveau sinds 2008. Door de lage werkloosheid verwacht het CPB dat de lonen zullen stijgen... omdat werkgevers meer moeite moeten doen om personeel te vinden. Maandag voorspelde de Nederlandse Bank ook al dat de economische groei hoog blijft. Bij de strijd om de Iraakse stad Mosul zijn tussen eind vorig jaar en de afgelopen zomer ongeveer 10.000 burgers omgekomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse persbureau AP. Daarmee is het aantal burgerdoden door de gevechten tegen islamitische staat bijna tien keer zo hoog als gedacht. Gegevens van hulporganisaties en begraafplaatsen wijzen erop dat er 3200 doden vielen door aanvallen van het Iraakse leger en de internationale coalitie onder leiding van de VS. De coalitie zelf erkent slechts 326 doden. Rusland heeft drie maanden geleden een grote legeroefening gehouden... waarbij een aanval op de NAVO werd getraind. Dat schrijft de Duitse krant Bild op basis van bronnen bij een westerse inlichtingendienst. Rusland noemde het een oefening, maar volgens de bronnen ging het om een snelle inname van de Baltische landen... gevolgd door een aanval op onder meer Duitsland en Nederland. De inlichtingendienst spreekt van een volwaardige conventionele oorlog tegen de NAVO in Europa. Oud-minister Melanie Schultz van Hagen wordt bestuursvoorzitter van de Goede Doelenstichting Porticus. Die stichting is opgericht door de eigenaren van winkelketen CNA, de miljardairsfamilie Meijer. Porticus financiert projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, het katholieke geloof, economische ontwikkeling en klimaatverandering. Het weer, het is bewolkt en soms valt er wat regen of motregen. Vanmiddag wordt het ongeveer 8 graden. Morgen verandert er weinig en kan het nog iets harder regenen. Dit was het in Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Files nog in de Randstad op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... door een kapotte vrachtwagen bij Waardenburg, 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, vertraging iets meer dan 5 minuten.